uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In de voorstad van Dallas hebben twee onbekenden het vuur geopend... bij een bijeenkomst waar PVV-leider Wilders de hoofdspreker was. Op Twitter zegt Wilders dat hij net het gebouw had verlaten. Volgens de politie zijn de twee schutters doodgeschoten. Een agent is gewond geraakt, maar verkeert niet in levensgevaar. De omgeving van het gebouw in Garland is door de politie afgegrendeld. Onderzocht wordt nog of er in een rugzak die de verdachten bij zich hadden explosieven zitten. Op de bijeenkomst werd een prijs van 10.000 dollar uitgereikt voor de beste Mohammed-cartoon. Bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Geleen zijn twee mensen omgekomen. Ze zaten op een scooter die even voor middernacht door een trein werd aangereden. De bestuurder van de scooter heeft het rode licht en de slagbomen genegeerd, zegt de politie. Het treinverkeer op de lijn Sittard-Heerlen werd stilgelegd. Over de identiteit van de slachtoffers wil de politie nog niets kwijt. In Tel Aviv is een demonstratie van Ethiopische Israëliërs tegen racisme uitgelopen op rellen. Betogers gooiden stenen naar de politie. Die reageerden met flitsgranaten. Twintig politiemensen en een aantal betogers raakten gewond. Aanleiding voor de protestbetoging was een recente video waarin is te zien dat politieagenten een zwarte militair in Tel Aviv slaan en duwen. De twee agenten zijn inmiddels op non-actief gesteld. De Ethiopische gemeenschap in Israël klaagt al langer over politiegeweld en discriminatie. Premier Netanyahu gaat vandaag praten met de mishandelde zwarte militair en Ethiopische activisten. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Overdag schijnt de zon geregeld en valt er lokaal een bui bij 15 tot 20 graden.